Dit is Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. Bij een zelfmoord komen. Tientallen bezoekers raakten gewond. Een zelfmoordenaar blies zichzelf op tijdens een speciale gebedsdienst voor de Ramadan. De aanslag was in de Umm al-Qura-moskee. Dat is de grootste Soenitische moskee in de Iraakse hoofdstad. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar het vermoeden bestaat dat Al-Qaeda erachter zit. In New York zijn de gevolgen van de tropische storm Irene beperkt gebleven tot de nodige wateroverlast. Doordat de rivier de Hudson buiten haar oevers was getreden, stonden in laaggelegen wijken de straten blank en veel gebouwen zijn ondergelopen. Aan de Amerikaanse oostkust zijn door de storm tientallen grote elektriciteitsmasten omgewaaid, waardoor 4 miljoen huishoudens zonder stroom zitten. Het noodweer heeft aan 14 mensen het leven gekost. De uitmarkt in Amsterdam is dit jaar bezocht door 450.000 mensen. Ondanks het slechte weer was het bijna net zo druk als anders bij de jaarlijkse start van het culturele seizoen. Van vrijdag tot en met vandaag konden mensen gratis optredens bekijken op het Museumplein, het Leidseplein en in het Vondelpark. De onderdoorgang van het Rijksmuseum was voor het eerst sinds de verbouwing open. Daar was een boekenmarkt. Een groep Nederlandse wielrenners is in de buurt van de Belgische stad Luik aangereden door een auto die de groep wilde inhalen. Drie fietsers zijn zwaar gewond geraakt, één van hen verkeert in levensgevaar. Twee anderen raakten licht gewond. De groep fietsers kwam uit Valkenburg. Wielrenner Bauke Mollema is de nieuwe leider in de Ronde van Spanje. Mollema eindigde in de negende etappe als tweede, maar pakte net genoeg voorsprong op zijn concurrenten om de rode leiderstruit te mogen dragen.